Volgens de fracties houden de motorbendes zich vooral bezig met drugshandel, criminele afrekeningen en het intimideren van burgemeesters. En heeft 85% van de leden een strafblad. De minister kan een motorbende verbieden als die een ernstig gevaar vormt voor de samenleving, staat in de initiatiefwet. Er zitten iets meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, maar het zijn er nog veel te weinig. Het streefcijfer van tenminste 30% dat is afgesproken is een tandeloze tijger, zegt een speciale commissie in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017. De 30% wordt nog niet voor de helft gehaald. Minister van Engelshoven van Emancipatie vindt de cijfers om te huilen. Zo, ze wil nog geen verplicht vrouwenquotum instellen, maar waarschuwt wel voor stevige maatregelen als de resultaten zo teleurstellend blijven. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor opheffing van het Europese Bureau tegen nepnieuws. De meeste partijen vinden het verkeerd dat een overheidsinstelling beoordeelt of perspublicaties nepnieuws zijn of niet. Minister Ollongren maakte zich gisteren nog hard voor de organisatie, ook al heeft hij fouten gemaakt, maar dat heeft het standpunt van de Kamer niet veranderd. In het westen van Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Volgens Defensie in Moskou zijn alle 32 inzittenden omgekomen. Het toestel, een Antonov 26, zou gaan landen bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. De Russen gebruiken het vliegveld voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellen in Syrië. Het weer, wat regen of motregen, het is 8 tot 11 graden. Morgen later op de dag af en toe een bui. In het noorden zo goed als droog en wat zon. En de middagtemperatuur morgen 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 16 kilometer. Daar zitten gaten in de weg, de linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim drie kwartier. Op de A4 richting Rotterdam bij Zoeterwoude 9 kilometer, kost je 20 minuten. En een stukje verderop bij Vlaardingen-Oost 17 kilometer na een ongeluk. Eén rijstrook is er dicht, vertraging daar bijna een uur. En door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere bij Knoopend 8 kilometer.